van 7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zorgen over de verdeling van coronavaccins. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de vaccins niet eerlijk verdeeld. Rijke landen zijn namelijk veel verder met vaccineren dan arme landen. En dus zouden die rijke landen moeten delen, zegt de baas van de WHO. We need high-income countries that have contracted much of the immediate global supply of vaccines to share them now. De WHO zegt dat we in een situatie van vaccinatieapartheid zijn gekomen... en roept producenten op om meer te leveren aan het COVAX-programma... dat vaccins verdeelt over minder rijke landen. Mensen die in 1965 geboren zijn... kunnen vanaf vanavond online een afspraak maken om een coronaprik te halen. Komende dagen krijgen ze ook een brief op de mat... waarmee ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Het gaat om ruim 250.000 mensen. Bij een steekpartij op een praktijkschool in Hoofddorp is iemand gewond geraakt. Hij zou volgens omstanders een vinger zijn verloren. De verdachte, een jongen van 15, is aangehouden. Het schoolplein is met linten afgezet. Na 72 jaar stopt een DJ uit Hongkong met zijn radioprogramma. Ray Cordero is 96 en heeft het wereldrecord van langste loopbaan als radio-DJ in handen. Hij heeft er met volle teugen van genoten. I am one of the luckiest men in the world to do what I want to do, to love what I want to love. And I, I, don't, I don't think I have any, any regrets. Zijn programma was de laatste 50 jaar te horen op de publieke omroep van Hongkong. En het weer nog. Af en toe nog een bui vanavond. De komende nacht koelt het af naar 6 tot 8 graden. Morgen weer regen, kans op onweer en hagel en ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn problemen voor het verkeer rond Amsterdam, want op de A10 richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Koenplein. Op de A10 kost dat je een kwartier extra en op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad is vanwege bergingswerkzaamheden bij Koenplein de rechter rijstrook dicht.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 We gaan naar Noorwegen. Geboren in Vossen groeide hij op met de muziek die zijn vader en broer hem liet horen. Helemaal klaar voor de country muziekwereld heeft hij zijn debuutsingle uitgebracht. Zijn naam is Dag Erik Xvold. En dit is Love You More. Every since I met you, my dear love. since I met you, my dear love. Erik Xvold en Love You More uit Noorwegen. De volgende plaat is een voorbode voor meer nieuwe muziek die dit jaar gaat uitkomen. Het is de nieuwste single van Texas Hill en die heet Neon Heart. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kai. Hi everybody. dressed in blue. I know what I'll probably do. Pull up in that bar stool. next to her A different name, same old game See if somehow my luck has changed And I know how it ends Long before it ever starts But that's okay with me and my neon heart She says she'll dance if it's a waltz Marble Red whispers your place in mine Baby, I don't stapte Reba McIntyre over van Mercury naar MCA Nashville Records. En in 1984 kwam haar zevende album Just a Little Love uit. De nummers die aanvankelijk voor dit album bedoeld waren lagen haar niet echt en ze stapte naar de president van het platenlabel. Ze kreeg ruimte om nummers voor het album aan te dragen die haar beter lagen en ze kwam met een aantal covers aan, waaronder andere dit nummer die je als spiegelplaat hoort. Je hoort eerst de versie van Connie Smith en daarna die van Reba die ervoor zou zorgen dat dit haar echte doorbraak zou worden. Twee keer You've Got Me, Right Where You Want Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Darling, could I just have one moment with you? We're here all alone, just us two. Let me try to tell you in a few little words how my heart feels about you. Why, if there were just us two. Let me try to tell you in a few radio show. Bluegrass Time. origineel is van The Whites en ruim 35 jaar oud. Maar Darren en Brooke Eldridge namen hun versie van dit nummer op. Je Blue A Baby Now. We gaan naar muziek uit Nederland. Countrymuziek uit Vletterveen in Drenthe van Jolien Damsma. Ze heeft twee grote idolen, die heten Dolly Parton en Emmylou Harris. En de stijl van de jaren 70 country is duidelijk te horen in haar muziek. Ze wil graag een EP opnemen, maar voor nu doen we het nog eventjes met haar debuutsingle... en die heet We Are The Dreamers. week nog één keertje naar onze maandartiesten. En daarvoor gaan we naar 1985. Toen bracht ze het album Have I Got A Deal For You uit. Het was het eerste album dat Reba samen met Jimmy Bowen zou produceren. Op dat album het nummer dat door Reba zelf geschreven werd. En dat heet Only In My Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. bench in the middle of July We sat and watched the children play the heat or the noise. He didn't have too much to say. Then, with a move of his eyes, a move that would have made the wind stand still, he took my hand in his and said the words that I never will forget. was time between friends. There's just some things I can talk about with you that I just can't talk to him. radio show. Old school for life, baby. On Teardrops fell on Mama's note when I read the thing she wrote. She said, We miss you, son come on. This is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, because time changes everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Can't remember when I ate. It's just de Nash Radio Show hoor je natuurlijk ook de echte country klassiekers voorbij komen. 1963 was dat Bobby Bear en 500 Miles Away From Home. Volkmuziek is ook een vast onderdeel in onze show. Dit is de Nell Jim Band en Sequoia Gold. I've got blood on my hands, dead on my feet, standing on the banks of Casper Creek. Het zou zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Het volgende nummer wat je zo gaat horen. Het duet tussen Pam Tillis en Ray Benson. In 2002 werd het geschreven door de vader van Pam, Mel Tillis. En in 1983 voor het eerst op de plaat gezet door Ricky Skaggs. Maar dus Pam Tillis en Ray Benson in duet. En Honey, open the door. Honey. on the porch. Cause honey ain't your honey no more. Well, I honk it, tonk around Dallas. Got in a poker game. Somebody must have been cheating, Ray. He lost everything but your name. I walked halfway back to Memphis. I finally got back home. I'd have been better off where I was. Cause here's where things went wrong. job. I thought he was my friend. landlord told you Bob's not here. The police done hauled him in. Well, I ran right back to my honey's house. I got me a rocking chair. dat die deur wel open. Ja, vind ik ook goed. Pam Tillis en Ray Benson en Honey Open That Door. We gaan nog één keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika via info.nl kregen wij de nieuwste single opgestuurd van Helly Kearns. Na nou, vorig jaar haar debuutsingle en EP uitgebracht te hebben... is het nu tijd voor een gloednieuwe single. Geïnspireerd door Casey Musgraves, Ingrid Andress en Laney Wilson... is Helly druk bezig om haar eigen plek in de nieuw Country scene te bemachtigen. Dit is Plans. You can't get disappointed there expectations No promises you're breaking But I'm breaking All the rules I used to swear by Those arbitrary guidelines The way that I live nog twee nummers te goed van ons Spotlight-album. En dat is het album Still a Woman Enough. Dat vorig jaar, niet vorig jaar, dit jaar uitkwam van Loretta Lynn. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hunky Tank Girl. En daarna het duet met Margot Price. En die heet Once on the Way. Dit is het Nashville Spotlight-album. and him has Nashville Spotlight album. to France. Jackie's seen in a discotheque doing a brand new dance. the rain is a falling, the faucet is a dripping, and the kids are bawling. One of them is toddling, and one is a crawling, and each needs a hanging. One wants a cookie and one wants a changing and one's on the way. What was I doing? Due to get away from there, darn, there goes the boat. Hello, honey, what's that you say? You're bringing a fuel army buddies home? You're calling from barn. Get away from there! No, not you, honey. I was talking to the baby you stop at the store on your way home and. Hello? Hello? Hello? Hello? Well, I'll be. The girls in New York City, they all march for women's lib. Better homes and garden shows, a modern way to live. And the pill may change the world tomorrow, but meanwhile today. The rain is a falling. Dog is a barking and the floor needs a scrubbing. One of them is toddling and one is a crawling. Dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album Still Woman Enough van Loretta Lynn. Het volgende nummer, dat staat de laatste tijd al niet meer zo vaak op onze playlist. Ja, er is ook zoveel muziek om uit te kiezen, maar ik heb toch onderzwak voor dit nummer. Fuzzy and the Rust Belts en dat Sweet Song. I was walking in a dream Lost in circles till I came To a place where I could look To a mountain From the hilltop there was singing the most angelic kind of sound. I couldn't stop myself from climbing. I joined Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. heeft en denkt van... hé, hey, maar dit is toch Emmylou Harris niet? Nee, dat klopt. 2005 was het Silly Ride die Celavi in een nieuw jasje stak. Het zit er alweer op. De National Radio Show is alweer klaar voor deze week. Volgende week zijn we er uiteraard weer bij je. We sluiten af met Benny Nijman en Tony Willet en Two Pina Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. right up and drove down. Now oh, I'm on the road and I swear to my soul, tonight I'm gonna paint this town. shed gloves. She said goodbye to her good time in man. Bring me to be a coladas.